Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim driekwart van de jongeren wil wel weer naar een festival. En ze zijn bereid zich aan een hoop voorwaarden te houden. Als dat maar betekent dat ze eindelijk weer eens naar een evenement kunnen. Blijkt allemaal uit onderzoek van één Vandaag. Driekwart van de concert- en festivalgangers in het onderzoek... die vindt het bijvoorbeeld prima om aan de ingang een sneltest te doen. En zes op de tien die zijn bereid om een vaccinatiebewijs te tonen om binnen te komen. Er is wel een verschil tussen maatregelen waar ondervraagden zich aan willen houden... bij een concert en bij een festival. Want bij een concert willen ze zich namelijk veel meer aan regels houden. Denk bijvoorbeeld aan eh, met een mondkapje op naar de bar lopen of op een vaste plek blijven staan tijdens een optreden. Dat willen ze best. Maar op festivals weigeren veel jongeren dat juist, want zeggen ze, festivals draaien juist om vrijheid en die verlies je met zulke maatregelen. Tot nu toe hebben 9 miljoen mensen laten vastleggen of ze orgaandonor zijn of niet. Als je dat na twee herinneringsbrieven nog steeds niet hebt gedaan... komt er automatisch geen bezwaar achter je naam te staan. Als het aan het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ligt... pakt president Trump nu al zijn spullen. Ze hebben hem impeached, zoals dat heet. Dat is één stap verwijderd van het afzetten van Trump. Alleen de Senaat moet er nog over stemmen. lijkt erop dat dat niet meer gaat gebeuren... voordat Trumps opvolger Joe Biden komende woensdag wordt ingezworen als president. In Overeem, een wijk in Zoetermeer, zijn bewoners bang voor aanslagen en vergeldingsacties door hangjongeren. Vorige week sloeg de vlam daar in de pan. Er werd een vuurwerkbom gegooid tegen een huis waar een gezin met twee kinderen lag te slapen. Nu wordt ook journalisten het werk onmogelijk gemaakt. Een verslaggever van Omroep West werd de wijk uitgejaagd. Dan moet je hier niet komen, mevrouw. Je weet toch wat voor straat het is? Nee. En het is de waarheid hier. Ik zeg jou. Ik, zeg jou. Ze hebben daar in Zoetermeer al veel langer last van de jongeren. De burgemeester wil ingrijpen. Wat kun je doen in de samenstelling van de wijk? Zouden verplaatsingen daarin ook een, eh, een mogelijk kunnen zijn? Iets wat we met de woningbouwcoöperatie gaan bespreken. We waren al bezig met een plan van aanpak voor die wijk. En die gaat nu versneld worden. Mogelijk worden sommige gezinnen dus verplaatst naar een andere buurt. Het weer, het noordoosten krijgt zon. In Zeeland kan juist wat regen of natte sneeuw vallen. De rest van het land houdt het droog bij gaat op 3. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn... tussen Purmerend en Afrit Hoorn, 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 you agree with me when I saw you kicking dirt in my you're black or white. your black up. you. I ain't trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair.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 When you got a home, there's no one could stop it. Oh, you're so cold, cold blooded. When you got a home, there's no one could stop it. If you're gonna break my somebody say But if all I've been is fun Then baby let me go Don't wanna be in your way And I don't wanna be your second choice Don't wanna be just your friend I know you're telling me the truth.